Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de straten van de Wit-Russische hoofdstad Minsk... waar tienduizenden mensen demonstreren, zijn tanks gesignaleerd. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels 125 mensen opgepakt. De betogers gingen vandaag opnieuw de straat op, ondanks een demonstratieverbod. Er zijn in Wit-Rusland al weken protesten tegen president Lukashenko. De betogers willen dat hij vertrekt en dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. Bij de presidentsverkiezingen begin deze maand werd Lukashenko tot winnaar uitgeroepen, maar wordt beschuldigd van fraude. Zeker 150 vrijwilligers doen in de omgeving van Apeldoorn mee aan de zoektocht naar een vermiste man. De 25-jarige man met autisme verdween woensdagochtend uit de gesloten afdeling van een instelling in Apeldoorn. De politie houdt toezicht bij de zoektocht en controleert onder meer of iedereen een mondkapje draagt. Er zijn ook honden en drones ingezet. De afgelopen dagen is al intensief naar de 25-jarige man gezocht, maar zonder resultaat. Op de intensive verkeers in Nederlandse ziekenhuizen liggen nog 33 mensen die besmet zijn met het coronavirus. Dat is er één minder dan gisteren. Op andere ziekenhuisafdelingen liggen nog eens 94 coronapatiënten. En dat zijn er twee minder dan een dag eerder. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 508 nieuwe positieve coronatesten gemeld. Ongeveer evenveel als het gemiddelde van vorige week. En opnieuw telt Amsterdam de meeste nieuwe besmettingen, gevolgd door Den Haag en Rotterdam. En ook dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen tijd. Een raadslid uit Brunsum is uit de partij gezet wegens sexting. Hij heeft beloofd dat hij zijn raadzetel opgeeft. De man van de partij Progressief Akkoord is ook leraar op een middelbare school in Brunsum. Hij heeft toegegeven dat hij een leerling seksueel getinte berichten heeft gestuurd. De man is geschorst en zal volgens het schoolbestuur niet meer terugkeren. Het weer, buien trekken over van noord naar zuid. Dan waait een stevige noordenwind. Tussendoor af en toe zon bij zo'n 21 graden. In de loop van de avond op de meeste plaatsen droog.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 I guess you don't know what you got until it's gone. tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you about sex Everybody's talking about X Like no one really wants to find a genuine connect Before they even look at you They move on to the next And I know Then they say don't you worry I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party Feeling out of try to start a conversation, but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. you're not fooling me, you're just say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate.